Brandsen met het NOS-journaal. Duitsers zijn afgelopen dag in Midden-Europa onderweg geweest naar Oostenrijk en Duitsland. Een officieel cijfer is nog niet gegeven, maar eerder werd verwacht dat er zo'n 7000 asielzoekers met de trein naar München zijn gegaan. De Duitse regering bespreekt nog met de deelstaten hoe de asielzoekers over Duitsland zullen worden verdeeld. Bij de autorally van La Coruña in Spanje zijn doden gevallen in het publiek nadat een van de raceauto's uit de bocht vloog. Volgens Spaanse media zijn zes mensen om het leven gekomen, vier mannen en twee vrouwen. Zeker tien mensen raakten gewond, onder wie drie kinderen. In de bocht waar het ongeluk gebeurde stonden veel rallyfans dicht op het parcours. Aan boord van een vliegtuig op het vliegveld van Brussel is een terreurverdachte aangehouden. Hij zou hebben gezegd dat er iets met het toestel van Egypt Air zou gebeuren. Het vliegtuig kreeg daarna geen toestemming om te vertrekken naar Cairo. De verdachte is uit het toestel gehaald en voor verhoor meegenomen. De vlucht is geannuleerd. Daphne Schippers heeft bij de Flame Games in Amsterdam de 100 meter op haar naam geschreven. Schippers won vorige week bij de WK in Peking goud op de 200 meter en zilver op de 100 meter. In het Olympisch Stadion was ze afgelopen dag een stuk langzamer, maar met 11 seconden en 12 honderdste bleef ze Sharon Simpson uit Jamaica ruim voor. Het weer in het binnenland blijft het op de meeste plaatsen droog, maar aan de kust kan nog een bui vallen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. De komende dag is het opnieuw herfstachtig. Het wordt hooguit 16 graden en het waait hard.